Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Arabische staat te bestrijden. Dat is besloten tijdens een vergadering in Cairo. De 22 lidstaten van de Liga zegden ook steun toe aan internationale initiatieven om IS te verslaan. Ze noemden de Amerikaanse luchtaanvallen niet expliciet, maar volgens diplomaten is er wel sprake van een stilzwijgende steunbetuiging. Mensen moeten beter uitkijken aan wie ze hun medisch dossier geven. Die oproep doen Patiëntenfederatie NPCF en artsenorganisatie KNMG. Die merken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het dossier bij patiënten opvragen, zodat ze in één klap alle informatie hebben. De NPCF en het KNMG vinden dat ongewenst en benadrukken dat patiënten daar niet aan mee hoeven te werken. Vijf NAVO-landen ontkennen dat ze van plan zijn wapens te leveren aan Oekraïne. Een adviseur van president Poroshenko zei vanmiddag dat de VS, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Polen wapenleveranties hebben toegezegd. Maar die landen ontkennen dat stuk voor stuk. Volgens de adviseur van Poroshenko was er met die landen een akkoord bereikt op de NAVO-top in Wales. Na 126 jaar is de identiteit vastgesteld van de legendarische Britse seriemoordenaar Jack the Ripper. Het was Aaron Kosminski, een Joods-Poolse vluchteling die leed aan paranoïde schizofrenie. Zijn naam is al vaak als verdachte genoemd. Nu blijkt uit DNA-onderzoek dat hij inderdaad de dader was. Genetisch materiaal op een oude sjaal komt overeen met dat van een familielid van hem. De Amerikaanse tennistweeling Bob en Mike Bryan hebben op de US Open het honderdste titel in het dubbelspel gewonnen. Ze wonnen in twee sets van het Spaanse koppel Graniers Lopez. De Bryans waren al recordhouder in het aantal gewonnen dubbeltitels. Het weer, vannacht droog met kans op mistbanken, minima rond 10 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden meer bewolking. Het wordt ongeveer 19 graden. De dagen daarna houdt het na zomer weer aan. Dit was het en...